Mark Visser met het NOS Journaal. Jordanië heeft twee veroordeelde terroristen ter dood gebracht. Een van hen is de Iraakse Sayida al-Rishawi... die in 2006 de doodstraf kreeg voor een mislukte zelfmoordaanslag in Amman. De executies zijn een vergelding voor de dood van een Jordaanse gevechtspiloot. Gisteren werd bekend dat de man door de strijders van Islamitische Staat levend was verbrand... Enkele dagen geleden werd er nog onderhandeld over de vrijlating van de Iraakse terroristen... in ruil voor die van de piloot. Bij een treinongeluk in New York zijn zeker zes doden gevallen. Minstens twaalf passagiers raakten gewond. Het treinstel botste tijdens de avondspits op een auto die op een overweg klem was geraakt onder een slagboom. De SUV werd meer dan 100 meter meegesleept en daarna brak er brand uit. Een van de doden is de vrouw die in de auto zat. Hoe het ongeluk in New York kon gebeuren is nog onduidelijk. De trein had meer dan 800 passagiers aan boord. Bij een schietpartij in Rotterdam is een man om het leven gekomen. Bewoners van de wijk Lombardijen hoorden rond middernacht schoten en waarschuwden daarop de politie. Slachtoffer was geraakt in zijn bovenlichaam. Hij overleed in het ziekenhuis. Over de toedracht van de schietpartij in Rotterdam is nog niets bekend. De Amsterdamse strafrechtadvocaat Nico Meijering loopt grote kans dat hij vandaag wordt vastgezet door de rechtbank in Amsterdam. De rechter-commissaris heeft Meijering op verzoek van het OM opgeroepen als getuige in vier liquidatieonderzoeken, maar de advocaat weigert om een verklaring af te leggen. Hij loopt daarmee het risico dat de rechter commissaris hem vast laat zetten. De ruzie tussen het OM en de advocaat ontstond vorig jaar... nadat Meijering in het televisieprogramma Pauw kritiek had geuit op het beleid van justitie. Volgens Meijering is de dagvaarding een rechtstreeks gevolg van zijn uitspraken. Het weer, vanwege aanvriezende mist en een lokale winterse bui kan het glad zijn. Overdag schijnt de zon geregeld en het wordt dan 2 graden in het oosten tot 5 aan zee.